Als voorbeelden worden genoemd 13.500 euro aan datakosten in twee dienstauto's... en ruim 12.000 euro aan taxikosten voor een van de bestuurders van de universiteit... die ook een leaseauto had. Minister Bussemaker vindt de uitkomsten van het rapport niet acceptabel. In Congo zijn al honderden aangiften gedaan van seksuele misdragingen van VN-personeel. Ondanks beloften om daar iets tegen te doen, lukt het de VN maar niet om daar een eind aan te maken. Wereldwijd zijn er in 12 jaar tijd 2000 aangiften gedaan tegen blauwhelmen en ander VN-personeel. Een derde daarvan werd gedaan in Congo, concludeert persbureau EP na eigen onderzoek. In Congo zijn meer dan 16.000 VN-militairen gestationeerd en daarmee is het de grootste VN-missie. Voor het eerst in tien jaar is de kredietwaardigheid van China verlaagd door Standard Poor's. De Amerikaanse kredietbeoordelaar waarschuwt dat de sterke groei van de schuldenlast in China een risico is voor de wereldeconomie. Eerder dit jaar stelde ook kredietbeoordelaar Moody's de beoordeling van China naar beneden bij. Dat betekent dat de instituten denken dat het risico dat leningen niet kunnen worden terugbetaald groter wordt. De Brit Brian Cookson is weggestemd als voorzitter van de internationale Widerunie, UCI. Cookson kreeg maar 8 van de 45 stemmen. De rest was voor de Fransman David Lapartien, die daarmee de nieuwe voorzitter wordt. Cookson is een van de kortzittende voorzitters van de UCI ooit. Volgens critici had hij geen duidelijke visie. Het weer, veel zon, maar er zijn ook veel sluierwolken. Het blijft droog en het is 18 tot 20 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar dan vooral in het westen ook een enkele bui. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen knoop het Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum een kwartier vertraging.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 Goedemiddag en welkom terug bij het uh, muziekprogramma Matchbox op deze 21 september 2017. Het komende uur hebben we zomaar twee verzoekplaten. De eerste horen we na de eerste twee nummers, als derde dus. En de andere zit ergens midden in het programma. Eh, we beginnen met ABBA, zometeen met Summer Night City en daarna Cambodia van Kim Wilde. We hebben natuurlijk de Beatles en we hebben nummers van 1954 tot 1988. Heel veel plezier het komende uur. 1981 was dit Cambodia van Kim Wilde. En we begonnen lekker stevig met ABBA en Summer Night City uit 1978. Eh, in 1990, toen trouwden Sandra en Sibrand van der Veen in Haarlem. En het is vandaag 27 jaar geleden. En Sibrand heeft voor zijn vrouw een plaat aangevraagd.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 En nog veel mooie jaren, jullie met z'n tweetjes. Ehm, we gaan verder met ons programma. En eh, we gaan er weer even stevig tegenaan met Wild Cherry en Play That Funky Music. Hit Wonder uit 1976, Wild Cherry en Play That Funky Music. In 1985 bracht UB40 hun zesde LP uit en die heette Bagaridm. En daar staat eh, heel wat moois op, bijvoorbeeld Don't Break My Heart, uh, eh, UB40. Een wat eh, minder bekend nummer van de groep Redbone, Fado, Maar toch een top 100 eh, hit uit 1972. Eh, Zomaar eventjes gauw. Ehm, we hebben alweer een verzoekplaat binnengekregen. En dit keer van onze programmaleider, de heer A.J. Vos. En zijn vrouw wil dit nummer horen van Engelbert Humperdinck. En het heet How I Love You. You hold me in your eyes in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I turn them all around. If I can start again, there's something I must say. I know it's overdue, the sweetest thing I own, oh, called my own, begins and ends with you. How I love you, how I love you. The moon is always there to keep our love alive. Read me like a book. I read a thousand times. We know each other's hearts. We read each other's minds. This feeling's always new. How I love you. How I love you. when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alive. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you. How I love you. Speciaal verzoek van eh, Albert-Jan Vos, Engelbert Hamperdink en How I Love You. Eh, we gaan verder met het eh, programma en we zijn terecht gekomen bij Supertramp. hier is Breakfast in America. zesde LP Breakfast in America was dit Supertramp uit 1979. En dan zijn we alweer toe aan The Beatles. Twee tracks van het eh, witte album, ofwel The Beatles. Het eh, eerste nummer werd geschreven door George Harrison en hij zingt het ook. En het tweede is Revolution One en dat werd geschreven door John Lennon. Hier zijn ze, The Beatles. weer twee van het eh, witte album Long, Long, Long en Revolution 1. En volgende week zijn aan de beurt Honey Pie en Savoy Truffle. En vandaag, na de Beatles, Ziggy Marley. You don't know the past and you don't know the future. Nou, de future weten we wel, want hierna komt een nummer uit 1954. Maar dit was Jiggy Marley met Tomorrow People uit 1988. En in 1954, zoals ik al zei, de Fontaine Sisters... met een hit die drie weken op nummer 1 stond. Hearts of Stone. Hearts made what's so new. Ashford Simpson en Solid. As a Rock, dat wou ik er maar even bij zeggen. En dat kwam uit het jaar 1985. We zijn alweer toe aan de laatste. En dat wordt waarschijnlijk een eh, plaat die we niet helemaal kunnen draaien. Ik denk het niet. Maar we gaan het gewoon proberen. Ray Charles, Hit the Road Jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. daar heeft jouw Ray toch helemaal gered, zeg. Hit the road, Jack. Met Ray Charles. Dat was de laatste van vandaag. Zometeen na nieuws en berichten is Hans er. En hij staat er helemaal alleen voor de komende twee uur. Dus ondersteun hem even waar je kan. Eh, volgende week zijn wij er weer.